Al Altijd jeugd, dat heb ik van mijn pa. Schilvers op mijn hoofd en op mijn schouders. Iedereen die riep me na. Ik ging dus op zoek naar een remedie Jumbo boy en lady, dit is wat mijn kapper zei. En nu? Heb je roos in je blonde haren met deze?